Raymond met het NOS-journaal. In Londen is House of the World Andy Coulson gearresteerd. Hij was ook enige tijd woordvoerder en spindokter van premier Cameron. Coulson wordt verdacht van omkoping van politiemensen en het laten afluisteren van telefoons. In zijn tijd als hoofdredacteur van 2003 tot 2007 werden duizenden mensen afgeluisterd. De Field en de politie hebben vijf mannen opgepakt die worden verdacht van een miljoenenfraude. Ze zouden dus schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude, witwassen en belastingfraude. De mannen kochten de afgelopen jaren bedrijven op die bijna failliet waren. Officieel betaalden ze een symbolisch bedrag van 1 euro, maar in werkelijkheid kregen ze tussen de 10.000 en 25.000 euro van de eigenaren die graag van hun noodlijdende bedrijf af wilden. Vervolgens werd de inboedel verkocht waardoor er voor de schuldeisers niets meer te halen was. De Fiat heeft bijna 3 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, auto's en sieraden. In Kroatië is de commandant van de landmacht opgepakt op verdenking van corruptie. Volgens Kroatische media heeft hij zich beziggehouden met illegale praktijken bij de aan- en verkoop van grond. Hij werd in 2007 commandant van de landmacht en is de afgelopen jaren vaak in verband gebracht met gewelddadige afrekeningen. Kroatië heeft onder druk van de Europese Unie de strijd tegen corruptie de laatste tijd opgevoerd. Het land hoopt zich in 2013 bij de EU aan te sluiten. De Nederlandse tennissers staan met 1-0 voor in het Davis Cup duel tegen Zuid-Afrika. In Potchefstroom won Robin Haase in vier sets van Rick de Woest. Als Nederland van Zuid-Afrika wint, plaatst de ploeg van Jan Simmerichs voor de play-offs voor deelname aan de wereldgroep van de Davis Cup. En dan het weer. Het is wisselvallig met buien. De meeste boven het westen en noorden van het land. Het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. In twee einden zijn er minder buien. En de maxima liggen dan net als vandaag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bussum 2 kilometer, voor Brugge 3. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Knopen de Brechtseplein 2 kilometer.